Goedemorgen, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Oppassen als je de deur uitgaat. Het kan namelijk flink glad zijn op sommige plekken. Vooral in Limburg is het raak. In het zuiden van het land kan bovendien her en der een vlok sneeuw vallen. In de avonduren breidt de gladheid uit naar andere delen van het land. Ook daar kan dan winterse neerslag vallen. Inwoners van een dorp in IJsland moeten opnieuw hun koffers pakken. Vorige maand barstte een vulkaan in de buurt van het dorp uit... en de kans op een nieuwe uitbarsting is groot. Onderzoekers waarschuwen dat ook in het dorp scheuren kunnen ontstaan... waaruit lava naar boven kan komen. De samenwerkende moskeekoepels in Nederland willen dat burgemeesters voortaan demonstraties verbieden... waarbij heilige boeken zoals de Koran worden verbrand. Dat schrijft nu.nl. De koepels hebben een stappenplan voor burgemeesters opgesteld. Aanleiding voor dit plan is de uit de hand gelopen actie van anti-islamgroepering Pegida in Arnhem gisteren. Hierbij zou een Koran worden verbrand, Tegendemonstranten lieten ook van zich horen en er vielen meerdere gewonden. En als je denkt dat het hier koud is, dan is het in Noord-Amerika extreem koud. Op sommige plekken zijn temperaturen tot min 40 gemeten, met een gevoelstemperatuur van min 50. Daarbij valt ook nog eens heel veel sneeuw, zegt deze Canadese verslaggever. Well, the snow has begun in earnest and it is coming down heavily. What I mean by that, a wall of snow with almost no visibility, amounting to about 5 centimeters per hour. Het is wel vaker koud in die regio, maar volgens weerexperts is dit heel extreem. Maar ondanks dat gaat het leven gewoon door en dus ook de sportwedstrijden. Het duel tussen Kansas City Chiefs en Miami Dolphins gaat met min 20 graden de geschiedenis in... als een van de koudste American voetbalwedstrijden ooit. De sporters zelf leken er weinig last van te hebben. Oh, you gotta love it. I love it and that's what comes with this game. Uh, you know, there's nothing that can stop this, uh, this game. Ja, dan nog het weer. Droog, maar later op de dag vanuit het noorden wat regen.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 welkom bij twee uur van ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Alco Beuving. En eh, ja, we begonnen tweede uur met een eh, vrij onbekende zangeres als je geen TikTok kijkt. Want dit is namelijk Laufi, een uh, jazzzangeres uit eh, IJsland... die dus heel veel filmpjes op TikTok heeft staan... met muziek van uh, Chet Baker en Billie Eilish. En ja, maar dit is haar tweede cd. Als ik tijd heb, zal ik van het, de, nog een nummertje van Het is echt hele mooie muziek. Een bijzondere figuur. in tegenstelling tot de zachte klanken van uh, kom ik uit bij een, eh, eh, een, een aantal eh, mensen die heel wat hardere klanken produceren. Moet ik even kijken waar ik dat gezet heb. Luister en geniet. Ik zal er direct wel iets over vertellen. Blues for Willis. Olaf Hoeks. Mooie muziek van eh, Olaf Hoeks en Ruud de Vries. Eh, komt van het cd'tje Swang Ting En dat is eigenlijk vrij nieuw cd, november 2023. En er staat stevige saxofoonmuziek op, stevige dansmuziek. Ik zit even te kijken, piano, Hans Ruigrok. En ja, mooie muziek. Echt eh, muziek waar je vrolijk van wordt. En ook nog van deze tijd. Echt, ja, hoewel het eigenlijk een beetje de stijl, stijl van de jaren 50 zou ik bijna zeggen. Dat kan je ook zeggen van eh, de volgende meneer, Koert Edelhagen. Dus even kijken wat ik die neer kan vinden. Koert Edelhagen, Youth met Miss Jones. en eh, waar grote namen in gespeeld hebben. Uh, ja, een Duitse variant op natuurlijk de Amerikaanse. Hoewel, als ik naar die mensen kijk die allemaal bij hem gespeeld hebben... dat zijn er ook heel veel Ik zie bijvoorbeeld nog staan Rob Pronk, Ferdinand Povel. Ik zie staan uh, Dusko, Gojkovic, uh, eh, Hayes. Nou, er zijn toch wel hele bekende namen die bij deze meneer... de Koert Edelhagen meegespeeld hebben. How You Met Miss Jones... tijd voor een zangeres. Een zangeres met pit, zou ik bijna zeggen. En eh, ja, dit is eh, een eh, I Love You Porky. een mooi nummer. En daar speelt volgens mij Herbie Hancock speelt op de piano. En Freddie Hubbard die speelt op de bugel. Luister naar Shaka Gaan, I Love You Porky. I want to stay here, but I worthy. You are too decent to understand. For when I see him, he hypnotizes me. When he takes hold of me with his hot hand. Someday I know he's coming back to call me. He's going to handle me and hold me so. mooiste uitvoeringen van I Love You Porky. En het staat op een uh, cd'tje. Echoes of an Era, cd uit 2003. Eh, ja, bijzonder aanbevolen. ZFM Yes. En dit is een bekend nummer van Oliver Nelson, Stolen Moments. Ik kan hem niet helemaal draaien, maar ik draai er wel een stuk van. Want dat is een van de stukken die ik altijd zeer, zeer waardeer. dat gaat eh, acht acht, eh, een halve minuut door. Maar als je naar de bezetting kijkt eh, op deze cd van Oliver Nelson... dan zie ik staan Freddie Hubbard op de trompet, die hoorden we net. Eric Dolphy, saxofoon en fluit... Dan zie ik staan Bill Evans piano, Paul Chambers bas, Roy Hines drums. Nou, dat zijn allemaal niet de eerste beste. Dus ja, eigenlijk fantastische muziek. Stolen Moments, bijna negen minuten. Dus dat mag ik niet maken hier. Maar ik heb hem wel met een speciaal doel gedraaid. Dus daar kom ik later op terug. Dus eh, we gaan verder met eh, de, eh, ook mooie muziek. Onder andere deze, van, met ook een prachtig intro. a marvelous night for a moon dance With the stars above eyes fantabulous night to make romance Need the cover of October skies. You all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. You all the sun shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, oh, my love? Can I just make some more romance with you, oh, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come and I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just drain then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, oh, my love? station. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Can I just make some more romance with you, oh my love? dat was natuurlijk Van Morrison eh, eh, Moon Moondance van de gelijknamige cd, cd van 1970. En Moondance is eigenlijk de eerste van een klein drieluikje wat over de maan gaat. En er zijn een aantal grote eh, namen die onlangs een ja, jazz cd'tjes gemaakt hebben. Bijvoorbeeld Frankie Valley, wie kent hem niet... En daar heb ik een nummer van klaargezet. even kijken wat ik die zat. Frankie Valley. Hier heb ik hem. How high the moon. Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. because you asked for it, and we're swinging it, swinging it just for you. How high the moon does it reach up to Mars? How high the moon does it reach to the stars?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 Frankie Valley. How High is the Moon. En dat komt van een CD, A Touch of Jazz 2021. Hij heeft een beetje afgeknepen stem. Ik vond zelf het sketgedeelte nog het mooiste eigenlijk aan dit nummer. Dus je ziet eh, popmuzikanten die jazz gaan spelen. Jazzmuzikanten die pop gaan spelen. Ja, crossover is natuurlijk wel het toverwoord tegenwoordig. Uh, een nog meneer die dit gedaan heeft en eh, ook wel redelijk bekend is... dat Sting, die heeft in 2020 volgens mij ook een cd gemaakt, A Touch of Jazz. En daar staat het nummertje Moonlight op. Komt-ie. what could happen takes your breath away. laughter in the air, unspoken invitations everywhere. drifting by We must be careful not to lose our way completely All the magic that In the light, when our eyes have grown accustomed to the daylight We'll see what waits for us to share For all the things we've dreamed of Our eyes have grown accustomed to the daylight We'll see what waits for us to share For all the things we've dreamed of in the waren drie nummers over de maan. En dit laatste was van Sting. En dat kwam van zijn cd A Touch of Jazz in 2020. En dan, ja, het volgende nummer vind ik wel een leuk nummer. Want dat is een optreden van eh, Frank Zappa. En daar nodigt hij eh, eh, Sting uit om op het toneel te komen. En om ook een deuntje mee te zingen. Dat is, dat is leuk. Maar vooral op het einde, als, eh, de, uh, als het nummertje van Sting afgelopen is... dan gaan de Mothers of Invention, zou ik bijna zeggen... een bijzonder nummer spelen wat herkenbaar is. Luister en geniet. Frank Zappa. Nou, Now this afternoon, on my way down the elevator, we stopped at the lobby and I was introduced to a man named Sting who I'd never met before. and he's a very nice man. And he came to the show tonight, and I just talked to him in the dressing room a little while ago, and I said, How would you, Mr. Sting, like to come out on stage and perform with us? Now, Well, it's a song. It's not in my nature to kick a man when he's down. When I saw the first half of the show, I realized I had to come out here and tell you something. But four years ago, Jimmy Swaggart said this about me. He said, This here song by the police, Murder by Numbers, was written by Satan, performed by the sons of Satan, Beelzebub. Lucifer, the Horned One. I wrote the fucking song, all right? Once that you've decided on a killing, first you make a stone of your heart. If you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. There really isn't any need for bloodshed. You just do it with a little more finesse. If you can slip a tablet into someone's coffee, and it avoids an awful lot of mess because it's murder by numbers one, two, three. It's as easy to learn as your ABC. Murder by numbers one, two, three as easy to learn as your A B C. success. You must try a twosome or a threesome, but you'll find your conscience bothers you much less. Cause murder is like anything you take to, it's a habit forming need for more and more. You can bump up every member of your family, and anybody else you find above because it's burned by numbers one, two, three. It's as easy to learn it's easy to learn mooi nummer. Uh, eh, Murdered by Numbers, wat overvloeide in Stolen Moments. Echt leuk gedaan door Frank Zappa en Sting en de, de mannen van de band. The Mothers of Invention. Een ander beentje wat eh, op mij altijd diepe indruk heeft gemaakt... is een beentje wat eh, in de... volgens mij was het de negentiger jaren dat deed. En dan heb ik het over de, Houdinis. En dan, ja, die, dat was Angelo Verploegen die speelde trompet, Flugel, Rolf uh, eh, Delvost, eh, sopraan, eh, saxofoon volgens mij... Boris van der Lek, tenorsaxofoon, Erwin Hoorweg, piano... Marius Beets, bas, Bram Weiland, drums... En die maakt ook mooie muziek. En speciaal dit nummer, opgenomen in Amerika door Rudy van Gelder... die eigenlijk ook Oliver Nelson Stolen Moments had opgenomen... als muziek muziekingenieur, zou ik bijna zeggen. De, van de cd Single Brad Orgy komt het nummer... Eh, eh, nee, eh, single Brad Orgy heet het nummer. Het komt van de zee Kicking the Front Window. Let op, mooi nummer. single Brad Orgy. Eh, tijd voor wat electro swing. En dat komt in, deze keer van eh, Tape 5. Een Duitse formatie. Je hebt in Duitsland wel aardig wat van die eh, typische formaties. A Cool Cat in Town. featuring Brenda Boykin. Mooie muziek is dit. Ik hou er erg van. and the wheels are turning. Dancing on ice, but the temperature's rising. She steps in the club and the walls are burning. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack. And she won't wait for the return of the Mac. There's a cool cat in town, never going down. One day she's even heading for the crown cat in town. the mice are playing. They're messing around till they all start swaying. Down in the club where the giant is jumping. The birds and the bees and the hip chicks are swinging. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she know she is bound to be the leader of the whole rat pack And she won't wait for the return of the Mac There's a cool cat in town Never going down One day she's even heading for the crown A cool cat in town Show the big dogs what to do there's a cool cat in town Oh boy no cat's cool as this kitty cat. Yeah. She won't wait for a new dog around. Who don't like some cats in town? A cool kid around. But yap over a cool cat in town. Electroswing electro-swing eh, heb ik ook wel wat mee, moet ik eerlijk zeggen. Dit is eh, tape 5 eh, van een cd'tje Tonight, Josephine uit 2010. ja, Duitse formatie hebben meerdere cd's gemaakt. Best leuke muziek. Eh, je hebt geluisterd naar ZFM eh, Jazz. Samenstelling, presentatie, Alko Beuving. Het zit hier weer op. We hebben twee uur muziek kunnen draaien. Een mooi overzicht van allerlei eh, nummers uit de jazz. En een beetje het grensgebied van de pop. Dus dat was de moeite waard. Ik wens je een hele goede week toe. Bedankt voor het luisteren.